Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Osdorp is vannacht een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt of het gaat om een liquidatie zoals er de laatste tijd meer zijn geweest in Amsterdam. In de Jordaanse hoofdstad Amman hebben enkele honderden mensen gisteravond laat gedemonstreerd bij het parlement. Aanleiding is een nieuwe video waarin islamitische staat dreigt met het doden van onder andere een Jordaanse piloot. De betogers willen dat de regering toegeeft aan de eisen van IS. De eh, terreurorganisatie eist dat Jordanië een vrouwelijke ter dood veroordeelde terreurverdachte vrijlaat. De politie heeft in opsporing verzocht ook beelden laten zien van de brandstichting vrijdagochtend in het supportershome van Ajax. Op de beelden zijn twee mannen te zien bij metrostation Strandvliet en vervolgens bij het supportershome waar de rook op stijgt. De Amsterdamse politie hoopt dat iemand het tweetal kent. Mexico heeft 43 vermiste studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie in Mexico gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn... en baseert zich daarbij op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De studenten zouden aan dat drugskartel zijn overgedragen en door hen zijn geliquideerd, omdat ze dachten dat het om een rivaliserende bende ging. De verdwijning leidde tot veel onrust in Mexico. In de Australian Open heeft Serena Williams zich geplaatst voor de halve finales. De Amerikaanse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Slovaakse Kova. Haar zus Venus verloor in de kwartfinales in drie sets van Madison Keys. In het dubbelspel was de halve finale het eindstation van Michaela Krajcek. Met haar Tsjechische partner Strikova verloor ze van het duo Jung en Yi. Het weer, er valt wat lichte regen. Het gaat waaien. Vanmiddag regent het flink en daarna komt er nog wel even wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. De wind wordt krachtig, aan zee stormachtig. En op de Wadden wordt het misschien wel windkracht 9. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het Valt nog mee met de drukte in de Randstad.